90 graden naar links en toen 360 graden rechtsom. Dat blijkt volgens de minister uit de Griekse radar. De Franse president Hollande heeft gezegd dat hij geen enkel scenario uitsluit over de oorzaak van de crash. Het is nog onduidelijk waar het toestel is neergestort. De Airbus was op weg van Parijs naar Cairo. Aan boord waren 66 mensen. De Turkse minister van Transport wordt zo goed als zeker de nieuwe premier van Turkije. Binali Yildirim is door de top van de AK-partij voorgedragen als partijleider. Die wordt ook meteen de nieuwe premier. Yildirim is een trouwe bondgenoot van president Erdogan... en de enige kandidaat voor de opvolging van de opgestapte Davutoglu. Op een speciaal congres komende zondag stemmen de leden van de AK-partij over de benoeming. In het noorden van Mali zijn vijf VN-militairen omgekomen. De slachtoffers zijn militairen uit Tjaad. Hun voertuig reed op een bermbom en daarna openen aanvallers het vuur. De aanslag was ten noorden van de stad Kidal. In die regio zijn dit jaar bij aanvallen door islamitische terroristen twaalf blauwhelmen gedood. In Mali zijn ook Nederlandse militairen actief. Zij werken vanuit het zuidelijker gelegen Gao, waar veel minder vaak aanslagen zijn. Vorig jaar is er minder vaak schade veroorzaakt door mensen die na een ongeluk doorrijden of niet verzekerd zijn. Het aantal doorrijders daalde 15 zegt het Waarborgfonds Motorverkeer. Gedupeerden moeten bij dat fonds aankloppen als ze schade hebben die is veroorzaakt door een onbekende dader. Er kwamen dus minder schades binnen, maar er werd in totaal wel meer geld uitgekeerd. Het weer op steeds weer plaatsen breekt de zon door. Lokaal is wel een bui mogelijk. Eerst in het westen, later op de dag vooral in het oosten en noordoosten. Vandaag en morgen wordt het 17 tot 20 graden. Morgen af en toe regen. Zaterdag kan het 23 graden worden.